Na een dienst in de Stulpkerk in Lage Vuurse wordt de prins begraven op de daarbij gelegen begraafplaats. De dienst wordt geleid door dominee Karel Terlinde. Later dit jaar is er een herdenkingsbijeenkomst voor prins Friso. De familie heeft er niet voor gekozen om de prins bij te zetten in de koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft. Waarschijnlijk is voor Lage Vuurse gekozen omdat prins Friso opgroeide op kasteel Drakenstein in Baarn. Premier Rutte heeft voor de dag van de begrafenis een vlaginstructie uitgegeven. Op alle hoofdgebouwen van de Rijksoverheid moet de vlag vrijdag half stok hangen. Provincies en gemeenten, de overheidsgebouwen in Caribisch Nederland... en diplomatieke vertegenwoordigingen wordt gevraagd zich aan de instructie te houden. Atlete Adrienne Herzog wordt opnieuw beschuldigd van stelselmatig dopinggebruik. Vrij Nederland zegt over honderden e-mails te beschikken... waaruit zou blijken dat Herzog onder meer EPO heeft besteld. Adrienne Herzog kwam in 2010 onder vuur te liggen toen de Volkskrant publiceerde uit belastende e-mails. Ze stelde toen dat de e-mails vervalst waren. Ze kon bij gebrek aan bewijs blijven sporten. Volgens VN heeft Herzog in oktober 2011 24 EPO-ampullen besteld bij een handelaar in Mexico. En ook citeert het blad uit mails met een andere atlete waarin ervaringen over dopinggebruik worden uitgewisseld. Atlete Daphne Schippers heeft op de WK Atletiek in Moskou verrassend brons gewonnen op de Zevenkamp. Dat deed de 21-jarige atlete met een Nederlands record van 6477 punten. Schippers stond al derde na zes onderdelen en ze wist op de 800 meter haar bronzen positie vast te houden. Daphne Schippers is de zesde Nederlander die een individuele medaille wint op een WK en de eerste die dat doet op de Zevenkamp.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 Zandvoort. <clears throat> U luistert weer eh, tot 12 uur naar eh, Zandvoort Jazz. <clears throat> met aan de knoppen eh, Peter de Boer. En mijn naam is Adam Spoor. En u hoorde net Oscar Peterson trio. Met Sam Jones op de bas en Bobby Durham op de drums. En dat is eigenlijk een inleiding, omdat het eerste half uurtje eigenlijk is over eh, pianisten wil hebben. En uh, vooral dan over Nederlandse pianisten. En eigenlijk uh, beginnen we dus met een pianist die eigenlijk niet zo bekend is... maar die eigenlijk ook een hele grote invloed heeft gehad op het Nederlandse jazzleven. Het gaat over Henk Elkebout. <clears throat> Sorry. Henk Elkebout, geboren in 1942 en overleden in 2000. Was een, een poten. Hij heeft jarenlang uh, de muzikale leiding gehad over het... over bij Jasperine de Jong. Eh, zijn, eh, hij was leraar aan het conservatorium in Hilversum. En hij was eigenlijk eh, min of meer de, de, de, het muzikale brein van de, die, dat prachtige orkest, de Sky En in de jaren tachtig, toen die Sky Skymasters zo floreerde... onder leiding van Tony Nolte maakte hij veel argumenten. Nou, u gaat luisteren uh, u hoort twee nummers van Henk Elkebout achter elkaar. De, het eerste is met het trio. En dat trio dat is de ritmesectie van de Sky Masters. Dat is met Koos Ries op bas en Kees Kranenburg junior op drums. Dat is eh, Stella by Starlight. En nummer twee is uh, met het orkest onder leiding van Tony Nolte. En dat heet Old Folks. dat eh, dikke applaus voor Henk Elkebout... in interpretatie van de stellen bij Starlight. Dat zijn allemaal opnames die gemaakt zijn bij Vollebrecht... het jazzcafé in Laren... waar iedere maandagavond de Sky Monsters... Eh, eh, een rechtstreekse radio-uitzending hadden. En u hoort het tweede stuk, wat ik u beloofd heb. En dat is dan de Sky Monsters met Henk Elkebout. En dat stuk heet Old Folks. Ja, u hoorde de Sky Masters onder leiding van Tony Nolte... met eh, twee stukken voor piano. Eh, u hoorde Henk Elkerbout, de veel te jong overleden... fantastische pianist en arrangeur... Hij gaf lessen, Henk Elkerbout gaf lessen op het eh, Hilversumse Conservatorium... zoals ik al zei in het begin van deze uitzending. En een van zijn grote leerlingen was Michiel Borslap... En het leek me leuk om daar even iets van te draaien. En dat is met eh, niet alleen eh, Michiel Boslap op de piano... maar met Tom Beek op tenorsax, Jesse Verruller gitaar... Alton Drukker, Jeroen de Rijk percussion... Hans Eikenaar drums en Erik Voermans op trompet. Een opname uit 1999. Een eigen compositie van Michiel en dat heet Coco. he lives. Ja, u hoorde het uh, onder leiding van Vince Mendoza. U hoorde Ivan Lins als zanger in het stuk Lua Soberana. En dat waren ze even een intermezzo zo tussen alle pianoklanken. Maar we gaan terug naar de piano en weer naar een Nederlandse pianist... En wel naar Rob Agebeek. Geboren in 1937 in, in het voormalig Nederlands-Indië. En kwam in 1954 naar Nederland toe. Hij is autodidact. En eh, hij heeft zichzelf ontwikkeld als een fantastische pianist... die eigenlijk met eh, Jan en Alleman in Nederland heeft gespeeld. Hij heeft eh, met Ben Webster, maar ook met Henk Mobley... Dexter Gordon, George Coleman, John Griffin, Johnny Griffin... Gene Emmons heeft hij allemaal meegespeeld. En natuurlijk, uh, hij heeft ook eh, met eh, veel Nederlanders gespeeld. Waaronder natuurlijk de Haarlemse saxofonist Ruud Brink. En daar laten we zo direct iets van horen. Maar Rob Agebeek was ook een periode pianist bij de Dutch Swing College Band. En daar hebben we een opname van. U hoort de Dutch Swing College Band met Rob Agebeek... En Michal, Michel Vaarkoop op trompet, Bert Boer op trombone, en Bob Kaper natuurlijk op Sox Dit, Adrie Braat op bas en Bob Dekker drums. U hoort natuurlijk speciaal iets van Agebeek en Boogie. Sint Louis Blues Boogie. swing. Well, it don't mean a thing. All you gotta do is sing. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you got. Don't mean a thing. All you gotta do is swing. can't swing. Don't mean a thing, you can't sing. Sing your song all day long, all the time, right on time, every day Ja, u hoorde uh, na Rob Agebeek... hoorde u uh, eh, Naina Simone in een eh, compositie van Ellington, hè? don't mean a thing if it ain't cat got no swing. we gaan weer terug naar een Nederlandse pianist. En ook wel een hele bijzondere, omdat hij ook in die tijd... of in de jaren tachtig ook veel in Haarlem en omgeving te vinden was. Eh, we hebben het over Robert-Jan Vermeulen. Die eh, de, de Paul Mall Swing Award won in 1985. En studeerde in New York bij Kenny Werner. Hij, eh, heeft, hij zat vroeger in de groep van de Bloemendaalse fluitiste Ellen H. Ellen Helmers. Hij zat in het Toon Roos kwartet. Hij speelde Braziliaanse muziek met José Koning in Batida. En hij heeft ontzettend veel gedaan. Eh, u hoort eh, hem spelen met eh, Jarmo Hogendijk trompet... Niel Tausk trompet, Allard Buwalda saxofoon... Frits Landsbergen vibrafoon, Frans van der Hoeven bas... Martijn van Ittersen gitaar en Hans Dekker drums. En zij spelen een compositie van Robert-Jan Vermeulen... En dat heet November. to come, and baby, won't that be fine? I'll go piss. Ah, come the day of mine. Come the day of mine. I'm gonna teach you to fly. that to come? And babe, won't that be fine? The best is yet to come, come the day of mine. Come the day of mine. And you're gonna be mine. And you're gonna be Ja, en voor degene die eh, zich afvroegen wie deze zanger was... kan ik u zeggen dat is eh, Hans Thewe, de cabaretier... Eh, die een, toch wel een genadig Nederlandse Frank Sinatra vertolker is. nou, het is al bijna 11 uur en we gaan er nog een prachtig nummer draaien. En dat doe ik natuurlijk altijd, iedere keer als ik hier mag zijn... op zondagmorgen, één keer in de maand... En dat doen we dan van eh, Louis Prima. Eh, omdat het eh, een van mijn favorieten is. En ik weet dat ik er veel mensen mee plezier doe. u hoort Just a Gigolo and I Ain't Got Nobody. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. paid for every dance, selling his romance. Oh, the sin. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just to gigolos. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a jiggle Life goes on without me, cause I yanık göz